Uur. van Kesteren met het NOS-journaal. Het onweer bevindt zich nu halverwege het land in een strook van west naar oost en trekt richting het noorden. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is daarom de code oranje opgegeven. Hier geldt nu code geel. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht zijn weer groen, maar ten noorden van de lijn Haarlem-Nijmegen zijn komende uren nog pittige onweersbuien mogelijk. PvdA-leider Adje Kuiken zegt dat ze niet wil meewerken aan een kabinet waar Mark Rutte deel van uitmaakt. Of ze ook de VVD uitsluit wil ze nog niet zeggen. Vanmiddag maakte GroenLinks en de PvdA bekend dat ze met een gezamenlijke kandidatenlijst en één programma willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Wie lijsttrekker wordt willen ze niet zeggen. Oekraïne moet geen clustermunitie gaan gebruiken, dat zegt de premier van Cambodja. De Verenigde Staten kondigde vrijdag in een nieuw steunpakket voor Oekraïne ook de levering van clustermunitie aan. Als die ontploft komen meerdere kleinere explosieven vrij. In de Vietnamoorlog in de jaren 60 en 70 gebruikte de VS ook in Cambodja clusterbommen tegen de Vietcong. Nog altijd komen er Cambodjanen om door niet ontplofte clustermunitie. En daarom pleit de Cambodjaanse premier Hun Sen ervoor om de bommen niet in Oekraïne te gebruiken. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen op Silverstone. Het is de zesde overwinning op rij voor de regerend wereldkampioen. Kort na de start moest Verstappen de leiding in de race afstaan aan McLaren-coureur Lando Norris. Maar in de vijfde ronde wist hij de leiding terug te pakken. Norris is tweede geworden en zijn mede-Brit Lewis Hamilton finishte in zijn Mercedes als derde. De andere Nederlander in de Formule 1, Nick de Vries, is zeventiende geworden. Het weer, het KMI heeft code oranje dus uitgebreid naar de drie noordelijke provincies. De buien in het oosten van het land gaan gepaard met hagel, veel regen en zware windstoten.